Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds gokken legaal is, is het aantal online gokaccounts verdubbeld. Waar waren eind vorig jaar 860.000 accounts. Er zitten ook mensen tussen die zich meerdere keren hebben geregistreerd. Volgens de kansspelenautoriteit die de boel controleert zitten er veel jongeren tussen. Ze raken eerder verslaafd aan gokken en spelen ook vaker dan ouderen. Al doen ze het wel met kleinere bedragen. Deskundigen vinden het niet goed dat gokken legaal is... en zeggen dat mensen zo veel geld verliezen gaat niet goed met het koraal bij Curaçao. En daarom doen duikscholen daar een oproep aan de overheid... dat het onderzeeleven beschermd moet worden. Correspondent Dick Draaier heeft zich in een duikbak en nam een onderwaterkijkje. Parelwit strand, turquoise blauw water. Maar onder water is het allemaal wat minder fraai. En toen heb ik jou hier, die uh, eh, kapot getrapte koraal heb ik jou laten zien. Dat is gewoon een heel, heel groot stuk. Uh, ja, uitgeslagen. Ja, dat is recent gebeurd. Dat doet een vis niet. Dat kan zijn een anker van een boot. Of het kan zijn mensen met een vinnen. Het koraal is onder meer zo beschadigd omdat er geen rioolnetwerk is... en de resten allemaal in zee belanden. En het kan je niet ontgaan zijn, het wordt stervenskoud met Koningsnacht. Het Rode Kruis staat daarom op meer dan 100 plekken in de steden en op evenementen... om eerste hulp te verlenen. Want het is echt oppassen met die kou, zegt het Rode Kruis. Dat betekent dat mensen die er op Koningsnacht op uitgaan... Eh, dat wij hen aanraden van joh, kleed je goed aan, blijf bewegen. Als je het koud hebt, ga naar binnen. En hou er rekening mee dat als je alcohol drinkt... je misschien wel een koudje valt of zelfs onderkoeld kan maar je dat niet altijd doorhebt. En dat komt door die alcohol. Dus eh, let vooral ook een beetje op elkaar. En dan nog het weer. Vandaag zien we af en toe een zonnetje, maar het is vooral bewolkt. Ook niet warm, maximaal 10 graden. Vannacht wordt het dus koud. Het kan zelfs gaan vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een behoorlijke file nog in Noord-Holland en die staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Soeterwoude Rijndijk stond vanochtend een vrachtwagen in brand. Die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog een half uur. Omrijden kan via Sassenheim en Wassenaar over de A44 en de N14.